Zaterdagavond, 9 uur geweest. Het is tijd voor Keizerrijk. En we begonnen met Orson en Ain't No Party. En de Ain't No Party lijkt een Keizerrijk Party. Ik heb heel veel, heel veel vette muziek voor je. Eh, allemaal nieuwe nummers, allemaal nieuw, nieuwe muziek. Heel veel nieuwe muziek zie ik eh, op mijn lijstje staan. En dan doe ik alsof iemand dat anders dat voor me geregeld heeft. Nee dat heb ik allemaal zelf verzonnen. Dus eh, je gaat gewoon twee uur lang luisteren naar dingen die ik vet vind. Komt eigenlijk op neer. Het is maar één nummer die ik niet zelf kies. En dat is de... Moerdijk FM van de week. Ja, want eh, dat is het enige nummer wat eh, door, de, door het station zelf gekozen wordt. Nou, prima. Eh, dus deze week is het Stevie Nicks en Secret Love. me. Uh, uh, South Beach, bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Submarine Gay Mountain pot, Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get the ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound town, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido Miami. Dropping in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Don't get me wrong, Shot Town got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house. Peace on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. welcome to Miami. I'm going to Miami. Welcome to Party in the city the heat is on. Ja, daar wel. Hier is het eh, gewoon pakken, tokken, da, takken slash pokken weer. Nou, wou ik zeggen, Will Smith in Miami. En daarvoor is de van FM single van de week. Dat was Stevie Nicks en Secret Love. En ik had je heel veel nieuwe muziek beloofd. En uh, eh, daar ga ik nu gewoon gelijk mee beginnen. Gisteren is het eh, nieuwe album van Bon Ver uitgekomen. En ehm, grote lovende recensies overal. Dus dan, eh, nou, dan ben ik de misselijkste niet. Dan draai ik die shit gewoon. Het is een beetje sprookjesachtig. Maar ja, het is heel mooi. Alle nummers zijn vernoemd naar plaatsen. Nou goed, het is Bon Ver ijzerrijk. Moerdijk FM. The Everett Brothers en Kick Drum Hard. En snel door, snel door, want ik heb nog meer nieuwe, nieuwe, nieuwe muziek. Nieuwe van de Foo Fighters, wat toch eigenlijk wel het hoogtepuntje was van afgelopen Lowlands. Want ik, ik zag ze op, eh, op televisie en godverdomme, wat een goede band is dat toch. Uh, this Walk. signal my way. Getting good at starting over every time that I.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 by your side is the only thing on my mind. Crystal Fighters en Plage. En ik moet even een rectificatie maken. Ehm, Thomas, die, eh, die luistert via www.moedijkenfm.nl. En die zei, uh, Koert, lul, prutser die je er bent. Moet je eens goed opletten, vriend. Als je het hebt over uh, Foo Fighters, moet je wel weten dat die op Pinkpop staan en niet op Lowlands. Schijnbaar zei ik Lowlands. Ik kan mezelf niet eens herinneren, maar waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ik ga lekker naar Lowlands. Ehm, goed, ja, dan zei dat via Facebook. En eh, als ik het dan toch over Facebook heb. Andere luisteraar, Jules, die, eh, die eh, postte mij een, een, foto aan die speciale mij. die het ehm, gewoon online gezet. En, nou, ik zag het toevallig. Um, die had een, een foto van een briefje bij de Albert Heijn. Aan de, aan de, weet je wel, de prikbordwand tussen de vermiste poezen en de te koop staande salontafels. Stond een briefje. Man, 38 jaar, zoek een vriend om mee uit te gaan. Met een telefoonnummer erbij. Nou, lijkt me dat een uitgesproken mogelijkheid voor Giel van Bokhoven. Dat komt straks, maar eerst eh, Billy de Klit en Minnie. En don't be shy. 一闪。 go back to school. You do it four times better in the middle of the night, five times in a row. You do it six times. goedenavond, u spreekt met eh, Giel van Bokhoven. Ja. Eh, kan het kloppen dat ik uw, uw telefoonnummer heb gevonden bij de Albert Heijn? Ja, ja, dat klopt, ja. Ja? Oké. Okay. Ehm, u, u, als ik het goed begrepen heb, bent u op zoek naar een vriend om mee, mee te gaan stappen? Ja, dat klopt ook. Ja? Nou, ik, ik, ehm, ik, ik ben ook wel eh, op zoek naar gewoon nieuwe mensen te leren kennen, weet je wel. Ja. En ik, ik zag uw briefje hangen bij de Albert Heijn en Lunetten. Lunette. Ja, ja, klopt, ja. Ja? Ik heb ook niet gewoon, ja. Ja. Dus eh, ik, ik, vroeg me een beetje af wat voor persoon u was. Dus ik denk, ik bel even dan. Dan kunnen we misschien even elkaar een beetje leren kennen. En wie weet eh, kunnen we wel vrienden worden, joh. Hoe oud ben je? Ik ben, ik ben uh, eh, 34. Hoe oud? 34. Oh, nou ja, dat heb ik goed uit. Ja, ja, ja, ja, u bent, jij, mag ik jij zeggen? Oh ja, zeker. Ja? <laughs> jij bent 38, zag ik, hè? Ja, ja. En, en, en wat voor iets, wat voor iets wil je graag uitgaan? Ja, je zou wel drinken en een ging naar een bowlingbaan en zo. Eh. Nou, een bowlingbaan, dat, dat, dat wou ik eigenlijk net voor gaan Ja. Ja, want ik ben best wel een eh, fan van bowlen. Ik heb ook eh, professioneel gebold. Ja, daar ben ik gek op, hè. Ja, echt waar? Was, ja, was, je, was je high score? Wat is je high score? High score? Ja, je, je, je, je topscore, zeg maar. Je beste, beste wedstrijd. Nou, nou ja je toch zo gelijk ben, maar ja, steeds <laughs> alleen en uh, zoek het een Ik ga meestal naar die, uh, het, naar die bowlingbaan van de, eh, hoe dat, van de Birkenkant al. Oh ja, ja, ja, ja, dat is wel, dat is wel gezellig daar, hè? En dan uh, een beetje biertje drinken. En een biertje drinken, ja. Ja, ja, En, en misschien iets anders. Ja. Uh, ik weet niet, misschien uh, wodka? Huh? wodka of whisky of... Nou, nee, dat ga ik je niet kwijt. Nee? Alleen bier? Alleen ah, een beetje. Ja? lekker. Nee, vodka of uh, whisky. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, gewoon lekker, eh, lekker pilsje drinken. Ja. En, uh, misschien, ehm, misschien een gekke vraag hoor, maar misschien een beetje blauw of zo? nou, nee. Nee? Daar, hou, daar houdt u van, een beetje blauwen. Nee, oh, helemaal geen druk zo. Dus gewoon alleen, eigenlijk, eigenlijk alleen bier? Ja, ja, ja. ja. En eh, is het dan ook de bedoeling dat we dan eh, ehm, samen een beetje vrouwen gaan scoren? Huh? Is het dan ook de bedoeling dat we een beetje vrouwen, vrouwen gaan scoren dan of zo? Ja, ja, bijvoorbeeld. Nee, dat we met z'n tweeën eh, een beetje de, de vrouwtjes gaan bekijken. Ja, ja, ja. En dan, dan, dan, gaan we zeg maar samen met z'n twee naar de kroeg. En, ja, dan, en, dan, en dan zien we twee vrouwen. Ja. En dan gaan we die versieren. Bijvoorbeeld. Ik zie dat <laughs> wel gebeuren hoor. Ja, ja. ja? Heb, heb jij een goede openingszin? Ja. Ja? Jij ook? <laughs> Ja, ik zeg altijd, je vader is een dief. Hij heeft alle sterren van de hemel gestolen en in jouw ogen gestopt. Maar meestal kennen ze hem al. Ja, ja, grap, maar daar ga heel hè <laughs> en eh, heb jij een goede? Heb jij een goede? Maar ik weet niet hoe je ken. Ja, nou ja, ik, eh, ik weet het niet. Eh. ik, ik, nou ja, ik kan bijna altijd wel. Ja ja, ja, ja. Wat, eh, werk je ook? Eh? mag ik je naam weten trouwens? Eh, Kees. Kees, ah kijk. Nou, ik ben Giel Kees. Dat is een stuk makkelijker praten. Ja, ja, ja. ja, Wat, heb je, heb je, wat, doe je, wat doe je voor werk? Ah? Wat, wat voor werk doe je? Uh, wat voor werk? Ja? Vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur? Ja. Oh, maar dan ben je ook vaak... laatste tijd, ja. Laatste tijd niet zetten nou hoor. Ja? Want, ja, recessie hè? Ja, ja. ja. Maar ben je dan ook veel in het buitenland, Kees? Nee, nee, nee. nee. Alleen binnenland. Eh, binnenlands? Ja. Ja, ja, ja. ja. Oké. Nou, spannend. Heb je die advertentie gezien? Ja, ik zag het eh, bij de Albert Heijn. In uh, eh, lunetten hangt die. Ja, oh, lunetten, ja. Ja. Heb je, er, heb je er meerdere geplaatst dan? Ja, ja, ja, ja. Nachtroostraat, schroot, burgemeester Rijdersstraat. Oh ja, overal bij de, bij de Albert Heijn. Ja. Hebben er al veel mensen gereageerd? Nee, hè, ik hoorde even geen mens. Ja, wel een eh, paar, maar ja, ik hoorde ze niet. Oh, dat is jammer. Ja, nou, eh, ik zit wel ben in het Wilhelminapark, hè, zit ik wel, hè. Ja, ja. Laatste tijd wel. Is, dat is wel gezellig, hè, het Wilhelminapark. Huh? Dat is wel gezellig, toch, het Wilhelminapark? Ja, nou, ja. ik ga het elke middag. Ja, ja, ja. hey, Kees, misschien eh, gek hoor, als, ik, ik ben heel, heel erg direct gewoon vandaag. weet jij een goede stripclub in, in Utrecht? Welk? Een stripclub. Een beetje blote vrouwen kijken? Eh, nou, nog eh, blote vrouwen kijken. Ja, met z'n tweeën? Zo, een beetje vrouwen... Eh? Ja, nee. Weet je, weet je waar ik veel kom? Nou? En heb die zaak op de straat weg. Dennis. Eh, Dennis? Die zegt Ja? Oh ja, ja, ja. Daar komt veel. Kom je daar veel, ja? Ja. En, maar om dingen te kopen dan? Nee, nee, filmpje kijken. Filmpje kijken. Oh, dan kan je ook films kijken, joh. Ja. Oh. En, oh, dat wist ik helemaal niet. Maar gewoon alleen dan? Huh? Gewoon alleen? Ja. Ja, Daar, ja dat, dat is daar boven bij eh, Dennis, hè. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat kost een... Uh, ik denk dat is meer van 1 uur tot... Ja, tot zo'n 10 uur. Ja, ja, ja. Ja, dat kost wel 10 euro, kost dat. 10 euro? En dan kan je gewoon een eh, film kijken en... Uh, ja. Mee zelf spelen. Ja. Oké, en nee, zullen we dan een keer samen, samen naar een stripclub gaan, Kees? Ja, nee, Ja? Nou, ik dan, dat eh, niet even kennen. Ken morgenmiddag niet? Nee, sorry, nee. Ja, ik, ik woon nog maar net in Utrecht. Oh, nou, maar zondag is hij toch gesloten. Oh, oké. Maar morgenmiddag ben ik ook in het Wilhelminapark. Eh, ja. Weet je wat? Dan kom ik morgenmiddag naar het Wilhelminapark. Hoe zie je eruit? Nou, ook eruit ziet, ja. Een bruine broek aan. Bruine broek? Een jackie aan. Maar... Eh, Waar zit je precies dan? Dan vind ik je wel. Nou, oh, nou wat precies zit... Ik zit daar bij het grote veld. Ken je het Wilhelminapark? Ja, ja, weet je, ja. En hij is een speeltuintje. Ja, oh ja. ja, ja, En dan zit ik meestal door die bank. Oké, een beetje naar de kinderen te kijken. wat Een beetje naar de kinderen te kijken. Nee, ja, niet die kinderen. Dus ik gaat dan allemaal gemakkelijk een biertje drinken op een bank. Ja, ja, ja. Oké, nou, ik, eh, ik ga morgen naar het Wilhelminapark, bruine broek, biertje in de hand en dan, eh, dan maken we een praatje. Ja, oké, zeg hoe laat? Um, zeg het maar. Ja, nou, nou, dat wordt uh, bijvoorbeeld, zeg het maar, dat dat wat, ja, dus 1, eh, 1 uur, half 2. Nou, is prima. Dan kom ik eh, ergens 1 uur, kwart over 1, half 2 rond die koers. Dan eh, kom ik even, even gedag zeggen. Ja. Ja? Oké, Kees. Ik, ik zie jou morgen dan, jongen. Ja, ik kan het berekenen. Ja, ja, tuurlijk. hey, ik bel niet voor niks. Hè. Ik, heb al, ik heb die stap al genomen om te bellen. Dan, Ik ga zijn niet voor Jan Lobben toe. Nee, nee, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Zo doen Oké, nee, dan zien we elkaar morgen, joh. Ja? Yes. Hé hey, Kees. Zeg eh, maar één uur zit ik daar. Ja, dat is goed. Eén uur ben ik er. Oké. Oké. Hoi, hoi. Hey, goed, jongen. Doei. Hoi, hoi. Die Kees. Ik vind hem eigenlijk best wel een eh, slechte komiek. Dus die nieuwe Art Brut, Bad Comedian. Over You. En daarvoor de Schiel van Bokhoven die een date heeft geregeld met een porno kijker morgen na. Mocht je nu dat wonen en zin hebben, morgen om 1 uur in het Wilhelmina Park, vlakbij de speeltuin, wat ik ook een beetje dubieus vind, <laughs> kan je een foto maken van uh, Kees. Wat hij volgens mij echt net iets lang over moest nadenken. Dus ik denk niet dat hij echt Kees zit. Goed, ik ga gewoon lekker verder door met de fatsoenlijke muziek. De onfatsoenlijke praat wel even voorbij. Dit is Marten en Kele van... Ehm, ready to go, folks. Ready to go.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 Artist Solveig en Kele van Block Party was even de band waar ik niet op kon komen. Goed. Uh, nou, nog één nummer tot, uh, tot 11 uur. Of, eh, tot 10 uur het journaal. En dan tot 11 uur nog een tweede uur Keizerrijk. Met onder andere hele kutte Kulu. De Snoop Dogg, Dr. Dre. 1, 2, Three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too low death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But uh, back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time, burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. Yeah. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, and uh, it's like that and like this and like that, and it's like this and like that and like this, and Santa. Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. you never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time, with the dope rhyme that I kick, you know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's, it's like this and like that, like this and and uh, it's like that like this and like that and uh, it's like this. And who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. Falling back on that ass what a halified gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S-O-S, I'm fresh and double O-P. D-O-double-G-Y-D-O-double-G, you see. Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Hell yeah. So Drake. What up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumpin'. City of Compton. where sixth place, so I now show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, say your ass I get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down, yeah. And you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick I talk, but I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO in, in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this, that, and this, and uh. It's like that, and like this, and like that, and uh. It's like this, then who gives a fuck about those? So just chill till the next episode. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Tweede uur Keizerrijk. Het waren de Wombats, een techno-fan. En eh, nou, ik heb dit uur nog, eh, nog een hoop nieuwe, andere nieuwe singles. Dit was eh, de, namelijk de nieuwe single van de Wombats, hè, dat je het even weet. nieuwe Chiefs komt er nog aan. Zak Noël komt er nog aan. En nou ja, van alles komt er nog aan. Een nieuwe Art Arctic Monkeys. Heel vet, heel erg vet. En wat ook heel erg vet is, is... Elektrotechniek. Jeugdvertegenwoordig. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechnik, elektrotechnik, elektrotechnik, elektrotechnik, elektrotechnik, elektrotechnik, elektrotechnik. Stop. Kontakt. ben een dondergod. Cross je moe als een hondenblok, het is toch een thee. Ja, ik weet, alles vanaf is display. Stroom schoot uit het piemeltje, spanning niet vriendelijk. Want dit gebeurt wel eens vaak, moedertje zwart geblakerd. En de rollenbal, hersens overlaat. Probeer het is niet te stoppen, het is hopeloos. De is is te hoog, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek. Elektrotechniek. stop. Contact. Ik vind die poppenkast. Kijk met jullie in je stopcontact. Kijk met jullie in je stoppenkast. Je kan niet eens bij het knopje gaan. Dan kom eens bij me met je stekkerdoos. Techniek is elektro. En we gaan heel lekker zo. Stekker in je mond, hou je bek gewoon. En naar Probeer het gokken niet te stoppen. Het is me, they're me, they Keizerrijk met Koer de Keizer. ja, vorig uur draaide ik nog eh, de Foo Fighters. Wat ik, eh, dat is het enige wat ik gezien heb van Pinkpop eerlijk gezegd. En die vond ik behoorlijk rocken. Maar deze mannetjes stonden dus ook hè. Nou mannetjes, inmiddels zijn ze gewoon allemaal eh, oud en hebben ze inmiddels gezichtsbeharing. Ja, die jongens van Hansen hebben gezichtsbeharing. Goed, het was Moonwap. Ik, ik vind het wel lekker hoor, een beetje cult 90s nou, niet zitjes draaien. Ehm, eh, trouwens, je, heb je ze gezien op, uh, op uh, Pinkpop? Mag ik bijna weer Lowlands zeggen. laat me even weten. Ik wil wel weten hoe het was. Ehm, kan je me twitteren naar Keizerrijk. En Keizerrijk schrijf je met E lange I Z. Oftewel korte I Z. Of je zoekt me op Facebook. Dat is Koert de Keizer. Keizer uiteraard met E lange I Z. Of korte J Z. En dan kan je even tegen me lullen van hoe vet of hoe kut Hensen was. Bijvoorbeeld. Of je wil andere dingen tegen me zeggen hoe vet of hoe kut ik ben, bijvoorbeeld. dat soort dingen. Oké, <laughs> nou, daarvoor hoor je dus uh, eh, jeugdvertegenwoordig, elektrotechniek. En daarvoor de Wombats met Technofan. En dus ik draai dus elektrotechniek naar Technofan. En ik faalde gewoon om een bruggetje te bouwen. Ja, sorry. Zo'n amateur ben ik dus. Nou, dat kan je tegen me zeggen op Facebook, op Twitter. Hè? Goed, uh, een van mijn favoriete tv-programma's op dit moment zijn uh, Nick en Simon The American Dream. denk je, godverdomme goed, Weet je toch amper rock'n'roll. Je probeert een beetje stoer DJ uit te hangen. Maar dan ga je een beetje naar het laffe TOS-programma kijken. Serieus gasten, kijk die shit. Het is, eh, nou ja, je merkt dat die gasten eigenlijk best wel lekker kunnen ehm, spelen, lekker kunnen zingen. En eh, nou, ze gaan een beetje door Amerika toeren, ze spelen hier naar muziek. En ze hebben een, eh, ook een titelsong. En die titelsong is best pakkend. Het is gewoon country. We hebben ook een programma voor je op Bodijk Maar ik draai gewoon één keer een country nummer in Keizerrijk, omdat het kan. Goed, ik ben al veel te lang aan het lullen. Dit is eh, Brad Paisley. Het origineel van het, eh, de titelsong van Nick en Simon, The American Dream. En het nummer heet American Saturday Night. Dus... just fire up the blender, mix it all FM. Kaiser Chiefs en Little Sharks. En daarvoor de reden waarom Moedijk en omstreken ineens massaal aan het eh, eh, line dansen sloeg. Ziet er voor Goed, eh, Brad Paisley in American Saturday Night. En dit is de Beastie Boys. QB komt eraan. Maar eerst nog even lekker schoppen tegen de establishment. Want zo zijn we. Jong en we willen feesten. Joep. I love you. Teddybears. Like my best friend. Oh. You. En uh, featuring Silo en de B-52's en Chocha. En eh, je weet het, het is half elf, dus het is tijd voor... Koorts Koorts Kumu, juist. Ik eh, ben een van die vier luisteraars die dit voor de eerste keer hoort. Kut voor je. Maar goed, ehm, ik ga het even uitleggen. Het is een van mijn twee items. Hè. Ik, eerste uur bel ik iemand als een mogol. Tweede keer draai ik me gewoon de muziek. Daar komt het daar op neer. Eh, het, eh, op YouTube stikt het van de mensen die denken dat ze talent hebben. En daarom eh, een clip online moeten gooien. En dan hopen ze dat ze ontdekt worden. En dan, weet je wel, dan hopen ze dat ze een platencontact krijgen en op de radio gedraaid gaan worden. Nou ja, uh, platencontact krijgen ze niet, ze worden wel op de radio gedraaid. Ehm, bij Moedijk FM, bij Keizerrijk. En dat ben ik. En dan zeg ik, hé, hey, dit nummer is kut. En dan komt daar gewoon neer. En het, het, is ongelooflijk, maar YouTube is, is echt een bodemloze put van kutmuziek. En je denkt, kan het nog kutter? Kan het nog kutter? Ja, het kan nog kutter. Deze week heb ik de Stoopjes. En de Stoopjes is een, eh, een of andere nerd van in de 50. Een van de dik, dik, vatsig wijf. En eh, die zingen over een traumatische ervaring eh, in de Python, waar ze in vast kwamen te zitten. Nou, als je die, die vrouw ziet, dan denk je, ha, ik weet waarom dat ding vast kwam te zitten. En eh, nou, ze, ze, nou, ze kunnen alleen eh, niet zingen. Dat, dus dat is het eerste. En ten tweede hebben ze zo'n beetje alle, alle eh, rijmclichés die, die sommen ze op achter elkaar. En de ene dan de andere kutruim wordt. Het is echt ongelooflijk hoe kut het is. En daarbovenop konden ze blijkbaar niet betalen om de videoclip op te nemen. In, in de, de Efteling in dit geval. Nee, ze doen het in de speeltuin. Dus je ziet, stel je voor, een nerd van in de 50 dik, dik, vatsig, vatsig goorwijf in de speeltuin die aan het zingen zijn. Kortom, Koorts Kum. Without further ado, dit zijn de stoopjes en de achtbaan. aan de kassa voor de volgende rit. En het rit al kut, ja ja. Dan gaan we. Nee, dat mag toch niet? Niet top, mensen. Als we in de achtbaan gaan, mag die toch niet stil gaan staan. Reddingswerkers helpen mee, zo komen wij beneden. Beneden! Ik ging met mijn lekker ding. Samen naar de de klos. De klos, ja. Kom, gaan in de achtbaan. Maar dat kwam te staan. <laughs> minuut of twee, dat is oh Maar is niet leuk, nee. Nee. Als wij in de achtbaan Deze mensen gillen niet van de achtbaan, die gillen van het dikke wijf staan. Koets Op zijn kop. Nee, Koets Kuna. Als we in de. Ach, Mag hij niet stil? Nee, dat mag niet, hè? Helpings, werkens, om mee. Zo komen wij beneden. Zo komen wij beneden. Oh jee. Nou, dan ga je hard keer. Ik sla die keer op. Over. Er zit ook wel een voordeel aan. Je hoeft nooit in de rij te staan. Nee. Een dagje pretpark in het land en de dag daar dan sta je in de krant. Ja, Dick Rijf zit vast in de achtbaan. In de mag ik QQ. Nee. Koerts. Kikkers helpen mee, zo komen wij beneden. Ja. Zwaarkracht moet ook geholpen. Oh. Oh, oh. Wat gebeurt er? Dingen. Oh, <laughs> en nog een keer een treintje. Jalla. Koerts. QQ. jongens, Q. Goed, Q. En gelukkig is er een einde gekomen aan van deze week. De achtbaan van het afgrijzelijke duo De Stoopjes. De videoclip heb ik inmiddels op Facebook en Twitter gegooid. Snel door naar fatsoenlijke muziek. Dit zijn de Vaccines en Post Breakup Sex.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 dat er een man op staat en die bereid is om te zeggen wat mijn mannen willen. Mijn mannen zijn simpele wezens en het enige wat we willen is gewoon smil op op de eerste date. First date electricity. When you walk in, you set my circuitry. Back it up with attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like super chunk. don't get. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar. question Keizerrijk. Over Horizon. You're a God. En dat eh, ging natuurlijk over mij. Hè? En daarvoor uh, Jones, een first date. En die, eh, die wil gewoon graag weten of je een beetje, een beetje los bent op je eerste date. Nou, dat is toch heel normaal? Goed, wat ik nu ga draaien is de nieuwe single van Arctic Monkeys. En daarna ga ik een nummer draaien. En als jij raadt wie de artiest is, krijg je een biertje van me. Want weet je al, laten we eerlijk zijn, als je naar me luistert, dan ken ik je waarschijnlijk persoonlijk. Goed, eerst de Arctic Monkeys, dan artiest X. Dit is Evil, Don't Sit Down, Cause I Moved Your Chair. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, cause I've moved your chair. wanna get jaded. You're all I think about. I'm in love. I got a vision of us living it up. If you just go with me, I'll be your one. We'll make our own story. No one said it couldn't be done. Goed, dat is eh, Jim Bakkum. Niemand die het tegen me zei. Niemand! Goed, nee, eh, stiekem, eh, stiekem vind ik het eigenlijk best een leuk nummer. Ja, ik, soms wou dat ik iemand was die een beetje beter was dan ik. Dat is de, de Blood Red Shoes. I wish I was someone better. Nee, maak je toch een keer een goed bruggetje, doe het ik heb nog anderhalf minuut over. Want, want en baard. Dat is altijd het ideale, ideale opvullen van je programma. Eh, als je aan het einde loopt. Goed. Dan moet ik nog even wat, eh, wat eh, huishoudelijke mededelingen doen. Volgende week ben ik er niet. Dan ga ik met mijn vriendinnetje naar Brugge. En ja, pak jullie. En dat doe ik veel liever dan een beetje muziek draaien voor jullie en jullie een beetje blij maken. Weet je wat je doet? Abonneer je op de podcast anders. Hè? Goed, ik zie jullie tot de volgende keer wel. Ehm, tot de volgende knoop. En ik ben goed te keizer. Dag.